Levi van Eck met het NOS-journaal. De eilandstaten en armste landen in de wereld zijn weggelopen bij de laatste gezamenlijke bijeenkomst van de klimaatop in Azerbeidzjan. De rijke landen moeten meer geld op tafel leggen, vinden zij. In het voorstel dat er nu ligt staat dat rijke landen jaarlijks 250 miljard dollar klimaatsteun geven aan armere landen. Maar de ontwikkelingslanden vinden dat bedrag veel te laag. Zij denken zeker 1000 miljard dollar nodig te hebben. De klimaatop zou eigenlijk gisteren klaar zijn, maar is uitgelopen omdat er nog geen deal is. Pieter Omtzigt heeft niet overwogen om NSC uit de coalitie te laten stappen... ondanks het vertrek van twee staatssecretarissen en twee Kamerleden. Dat zei hij bij het ledencongres van zijn partij in Nieuwegein. Omtzigt wil nu vooral naar de toekomst kijken... maar hij zei dat er wel wat moet gebeuren aan de toon in het politieke debat... Ook D66, ChristenUnie en PvdA organiseerden ledenbijeenkomsten. Frans Timmermans verweet de coalitiepartijen de samenleving te verdelen... door bevolkingsgroepen over één kam te scheren. Veel boeren blijven gebruik maken van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat... blijkt uit onderzoek van Follow the Money, regionale omroepen en kranten. 9 op de 10 akkerbouwers gebruiken het middel wel eens. Bij melkveehouders is dat de helft... Vaak gebeurt dat ook in de buurt van basisscholen en in natuurgebieden. Glyfosaat staat al jaren ter discussie. Het middel schaadt de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem en het water. Ook zou glyfosaat het risico op kanker en de ziekte van Parkinson vergroten. De Nederlandse tennissers nemen het morgen in de finale van de Davis Cup op tegen Italië. De titelhouder was in de halve finale te sterk voor Australië. Het is de eerste keer dat Nederland in de finale van de Davis Cup staat. Het weer vanavond is het regenachtig en staat er een stevige zuidenwind. Het is 6 tot 9 graden. Morgenochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt een zachte dag bij graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A7 bij de afsluitdijk. Bij de Stevinsluizen eh, zijn technische problemen. In beide richtingen staat hij in storing en is de weg dicht. Omrijden kan via Lelystad over de A6. En nog een auto met pech op de A10 Zuid bij Amsterdam. Tussen knooppunt en Nieuwe Meer richting Utrecht. Voor het Amstel 5 kilometer met 10 minuten vertraging.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 mm -hmm. everything he wants. So girl, open up your eyes and see with me. Girl, I know it, and I'm on it. Yes, I know that he's playing around, and I'll show it. No hidden agenda now. Now, lady, when he tells you that he she went, won't give you up.